8 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Daalse president Puigdemont blijft tot de verkiezingen in België. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Morgen beslist een Belgische rechtbank of Puigdemont en vier ministers worden uitgeleverd. Als dat gebeurt zullen de Catalaanse bewindslieden dat aanvechten. En volgens de advocaat van Puigdemont zijn ze dan zeker nog in België... als Catalonië op 21 december naar de stembus gaat. Bij een botsing tussen twee schepen voor de kust van Zuid-Korea zijn zeker 13 doden gevallen. Slachtoffers zaten op een vissersboot die in aanvaring kwam met een olietanker. Enkele mensen die uit het water zijn gehaald verkeren in kritieke toestand. Twee opvarenden worden nog vermist. In Tel Aviv hebben gisteravond zo'n 20.000 mensen gedemonstreerd tegen corruptie. De demonstratie was vooral gericht tegen premier Netanyahu, tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt. Hij wordt verdacht van het aannemen van cadeaus van Israëlische zakenmensen. De betoging was de Mars van de Schaamte genoemd, omdat het parlement op het punt staat een wet aan te nemen die de politie verbiedt om de uitkomst van het onderzoek naar buiten te brengen. Koning Willem-Alexander vindt het indrukwekkend hoe hard er al is gewerkt aan de wederopbouw van Sint Maarten. Na een rondrit over het eiland zei hij dat het drie maanden geleden nog een grote puinhoop was, maar dat het toekomstperspectief nu alweer zonnig is. De koning was er in september vlak na de orkaan Irma ook al. Het weer, bijna overal regen en motregen. Alleen in het zuidoosten zijn ijzel en natte sneeuw mogelijk. Plaatselijk kan het glad zijn. Vanmiddag is het vaak droog, maar de zon breekt nauwelijks door.